Amerikaanse militairen zijn na een wekenlange achtervolging aan boord gegaan van een olietanker die onder Russische vlag vaart. Volgens de VS wordt het schip ingezet om illegaal olie te vervoeren. In Duitsland is een snelweg afgesloten omdat een stuk wiek van een windmolen dreigt te vallen. Naast de A44, niet ver van de grens bij Sittard, is een van de wieken gebroken en nu hangt een stuk los. Het weer, de sneeuw trekt weg naar het oosten. Morgen is het grotendeels droog, maar smiddags is er kans op nieuwe sneeuw. Dit is ZFM. of your name on my lips I like the sound of your sweet gentle kiss The way that your fingers run through my hair How your scent lingers even when you're not there I like the way your eyes dance when you laugh How you enjoy your two how you convinced me to dance in the rain say goodbye.